maar dan wel meer kans op onweer. Dit was het NOS Show. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A27 Breda-Utrecht in beide richtingen bij de brug Gorkum 2 kilometer.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 Your love is bright as ever. Even in the shadows. Baby, kiss me before they turn the lights out. Your heart is glowing, and I'm crashing into you. Baby, kiss me, kiss me before they turn the lights out, before they turn the lights out.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 De Nederlandse staat is gedeeltelijk aansprakelijk gesteld voor de deportatie van 300 moslimmannen in Srebrenica in 1995. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald in een zaak die was aangespannen door nabestaanden. De moeders van Srebrenica die vinden dat de Nederlandse VN-militairen niet hadden mogen meewerken aan de deportatie toen Servische troepen van generaal Mladic de enclave innamen. De rechter zegt dat Nederland had kunnen weten dat de mannen gevaar liepen dat ze zouden worden vermoord. Dutchbed is niet aansprakelijk voor de dood van alle 8000 mannen, omdat het uitblijven van luchtsteun en het heroveren van de enclave de staat niet kan worden aangerekend. In Rusland zijn twee mensen gearresteerd vanwege het metroongeluk van gisteren in Moskou. Metrostellen liepen door de klap uit de rails en daarbij kwamen 22 mensen om het leven. Meer dan 100 passagiers raakten gewond. De twee arrestanten werken voor een staatsbedrijf dat verantwoordelijk is voor de infrastructuur, waaronder de rails. Op de rails zou een schakel niet goed zijn geïnstalleerd. Tientallen mensen zijn de afgelopen tijd slachtoffer geworden van een nieuwe manier van oplichting via het internet. Dat meldt de fraude helpdesk. De internetcriminelen kraken LinkedIn-accounts en sturen per Gmail of Hotmail een gefingeerd verzoek om geld over te maken naar een bekende die op vakantie in probleem is gekomen. De criminelen zitten vermoedelijk in Engeland, zegt de helpdesk. In Bad zijn enkele straten ondergelopen door een breuk in de waterleiding. Op sommige plekken staat het water tot aan de enkels. Het lek is inmiddels gedicht. Het water op straat zakt langzaam weg in de grond en het riool. Dat zegt waterbedrijf Waternet. Waardoor de leiding vanochtend is gesprongen is onbekend. Het weer. De zon schijnt geregeld. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen in het zuidoosten kan er een bui vallen. Het wordt zo'n 25 graden. Morgen en vrijdag vrij zonnig. 27 graden. Zaterdag 30 graden.